Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van buitengerechtelijke executies. Een man heeft in Tunesië de doodstraf gekregen vanwege kritisch Facebook over president Said. Volgens zijn advocaat wilde hij alleen maar op een satirische manier zijn mening geven over het nieuws. Doodstraffen worden niet vaak opgelegd in Tunesië en het is meer dan 30 jaar geleden dat de laatste ook echt is voltrokken. Het initiatief Wij eisen de nacht op wordt een officiële stichting. Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude verschenen overal in het land posters om aandacht te vragen voor de veiligheid voor vrouwen. Via een crowdfunding werd 500.000 euro opgehaald. Daarmee wil de stichting iets doen wat echt impact heeft en leidt tot een blijvende verandering. Actrice Kobe Timp is overleden, meldt haar familie aan RTL Boulevard. Tim speelde sinds de jaren 70 in tientallen Nederlandse films en tv-series. Ze had vooral veel bijrollen, zoals in Spetters, Goede Tijden, Slechte Tijden... Toen was geluk heel gewoon en zeggen ze A. Tim was verder bekend door haar rol van bovenbuurvrouw in comedy Het Zonnetje in Huis. De actrice acteerde tot op hoge leeftijd. Dit jaar was ze nog te zien als oma in de telefilm Wheelie. Kobe Tim was 95 jaar.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 we're unbreakable. blinded by those purple lights. Hard to be you when you vibe like that. How you throw it back like that. You when you vibe like that. How you throw it back. You when you vibe like that. How you throw it back like that. You when you vibe like that. How you throw it back. Hard to be you when you vibe. button, push to start up. This hypnotic, this robotic, pull the plug and push to start up. Take the step, disregard it, push my button, push to start up, push to start up, push to start up, push to start up, push to start up, push to start up, push to start up. start button, push to start up. push my button, push to start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. robotic. Pull the plug and push to start it. Pick the step, disregard it. Push my button, push to start it.